omdat het drukker wordt op straat. Mensen leven de coronaregels volgens hem minder na. Ook is de korpschef bang dat versoepelingen gaan leiden tot meer confrontaties met de politie. Eerder dit jaar deed de politie ook al een oproep om agenten voorrang te geven bij het vaccineren maar dat gebeurde toen niet. ME'ers kregen dat wel. Hulporganisatie SOS Kinderdorpen is in opspraak geraakt door een misbruiksschandaal. Uit een intern onderzoek blijkt dat 22 kinderen in verschillende landen slachtoffer zijn geworden van geweld en seksueel misbruik. SOS Kinderdorpen vangt wereldwijd 65.000 kinderen op. De voorzitter van de organisatie heeft sorry gezegd. Bij een steekpartij in Den Haag is iemand gewond geraakt. Agenten hebben met honden en een helikopter gezocht naar verdachten. Uiteindelijk zijn er drie mensen aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. En over iets minder dan een week is het suikerfeest, het traditionele einde van de ramadan. Om de laatste dagen de moed erin te houden... organiseren vrijwilligers in een winkelcentrum in Utrecht een iftar to go. Om te laten zien van, hé, hey, wij zijn op zoek naar onze buren. Eh, die kunnen ook eh, meevieren, die kunnen ook mee eten. Want samen eten is de sleutel om uh, de verbinding te zoeken. 20 vrijwilligers zijn de hele dag bezig met het maken van verse maaltijden. En je hoeft niet mee te doen aan de ramadan om een pakketje eten te mogen komen ophalen. Is dat alleen maar voor moslims? Alleen mensen die aan het vasten zijn? Dan zeg ik nee, is voor iedereen. Het weer, er valt in het zuiden nog een enkele bui.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 Kinda wanna pay my old dirt road. Went to the courthouse, said hell no. It's a country thing, it's a fish on a string, Mary Jane chomping on a chicken wing. It's a tire swing on the river bank. it's the way we talk, it's the way we sing. It's either in your blood or it ain't. It's a country thing. Know my girl since she was 14. She's the first runner-up to the Hard Candy Cotton Queen. She was raised on cornbread, purple whole peas. She turns them heads at the feeding sea. She rides in the middle of my four-wheel drive. Got a honey hole way back in the pine. It's a country thing, it's some cut-off jeans. Paint her toes on a porch swing. Sweet like sugar cane, come a good rain. Make a little love while the tin roof sings. It's either in your blood or it ain't. It's a country thing. It's a country thing, barefoot and crazy, fried grain tomatoes, that's the sawmill gravy. Take pride in working hard for a living. Pray four meals and feels good giving. Back to the needy, greedy is not country thing. It's a country thing. It's a country thing. It's just a country thing. A country thing. Dat waren Ford en Eric Church die deze keer de Nashville Radio Show openen. We zijn er weer. Iedereen van harte welkom. Blij dat jullie er weer zijn. Ga er lekker van genieten. Schuif tafels en stoelen aan de kant. Ga straks gewoon lekker meedansen als de nummers voorbij komen... waar je denkt van, goh, ik kan niet blijven zitten. We hebben natuurlijk weer country, Americana, folk en bluegrass voor jullie klaarstaan. Nashville Spotlight Album, de Spiegelplaat, en kerstverse, maandartiesten... de digitale brievenbus en verder natuurlijk. Ja, allemaal lekkere muziek. We gaan nu naar bluegrass, de Paul Rambling Boys... en Missing Her Has Never Slowed Me Down see. Got a little gal waiting there, lonely as could be. digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Oostenrijk. We kregen via info.nesforradio.nl muziek opgestuurd van Karen McDonald. En ze maken in Oostenrijk hele leuke countrypop. Ze heeft eh, drie albums uit en haar derde album To The Moon and Back. Daar staat een nummer op. Wat je nu gaat horen, dat is Love You To The Moon. Day we're off to the races. The kids and the job putting us through our faces. we gotta make some time for just you and me. onze eerste inzending in de digitale brievenbus Pop uit Oostenrijk van Karen McDon. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur even je WAF of mp3 naar info.nashvilleradio.nl En doe er natuurlijk ook even wat informatie over jezelf bij. We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je jouw muziek in een van onze volgende shows terug. We gaan nu naar 1987 voor zo'n niets aan de hand liedje van de Nitty Gritty Dirt Band. Er zijn diverse covers van dit nummer. Onder andere A Guard Brooks, Emerson Drive, Home Free brachten het al uit. Maar ook de Swan Brothers zongen het tijdens hun deelname aan het vierde seizoen van The Voice USA. Maar het origineel is dus inderdaad van de Nitty Gritty Dirt Band.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 You can make a six-pack on the carpet, taste like a million dollar bill. You can make a one-bedroom apartment feel like a house up on the hill. You can make my truck out in the driveway roll Shelton. En op 21 mei komt zijn nieuwe album A Body Language uit. Ik ben echt heel benieuwd wat erop staat naast dit nummer dus Minimum Wage. We gaan verder met Ashley McBride. Dit is A Little Dive Bar in De Lonnega. To the backpacked, first love leaver, the heart cracked, double down dreamer, the homesick, for grass that's greener and a slice of mama's peach pie. To the flat broke, couch cushion, gas money. The worker bee that ain't getting no honey. They're missing someone all the while running, gunning for the brighter lights. Here's to the brave. slow Dat betekende dat wij een kerstverse maandartiesten hebben. Je hebt de afgelopen tijd heb je kunnen stemmen op de website van Nashville Radio tussen twee countrysterren. De ene was Travis Tritt en de andere is dus onze maandartieste van mij en dat is Reba McIntyre. Geboren op 28 maart 1955 en al sinds 1975 in het countryvak. Ze heeft de bijnaam The Queen of Country, heeft 16 nummer 1 hits op haar naam staan, 28 albums die met goud, platina en multiplatina zijn bekroond. Dus het werd tijd dat deze Oki eens in het spotlicht gezet werd. Je gaat nu luisteren naar een nummer uit 1976. Dit is I Don't Want To Be A One Night Stand. Dit is de Nashville Maandartiest. Now you ask me if I will go with you. Well, I'd like to, but I don't know if it's right. Are you looking for someone to care for you or just someone to love you tonight been so long since I've had some loving And your kisses make me wish that you were mine Now it'd be het nummer waar het allemaal mee begon. Want dit werd op 22 januari 1976 als de eerste single opgenomen van Reba McIntyre. I Don't Want To Be A One Night Stand. En van 1976 gaan we drie jaar verder naar 1979 met muziek van Mo Bendy. Dit is I Cheated Me Right Out Of You.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 En daarvoor gaan we naar Engeland voor muziek van Kelsey Bovey. In juni 2019 bracht deze countrypopzangeres haar eerste EP uit en haar debuutsingle. Sindsdien is zij drie keer genomineerd voor een Fairplay Country Music Award en een UK Country Female Vocalist of the Year in 2020. Haar tweede EP bracht ze in juni 2020 uit en daarna volgde haar EP X's en O's. En op dat album staat dit nummer. Dit is 30% Spirit. 90% the bottom vaste onderdeel in de National Radio Show is natuurlijk het Spotlight album. En heb je nu zelf een suggestie voor een volgend album, mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in je e-mail even om welk artiest het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je mag dat natuurlijk ook door een voicemail, sms of WhatsApp te sturen laten eh, weten aan ons. Doe dat dan via 06 428 75. en voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Ons album van deze week komt uit 1981, heet Share Your Love en is van Kenny Rogers. Het is het elfde studioalbum van hem en geproduceerd door Lionel Richie. Op het album staan 10 nummers en we hebben er vier voor je uitgekozen. Je gaat eerst luisteren naar Greybeard en daarna een nummer waar je niemand minder dan Michael Jackson op mee hoort zingen en geschreven is door Lionel Richie. En dat nummer heet Going Back to Alabama. Dit is het Nashville Spotlight Album. He was nine years old when his folks left home on a wagon heading west. And his mom and dad knew he'd grow up bad by the mark of the devil on his chest. Well, at 17, he had turned up mean. He had already made his bid. He had a name in the fast gun game, and they called him the Devil Kid. Now the kid's name grew, and his gun did too, when an old ghost town appeared sitting there in the marshal's chair was the one they call Graybeard. Did you better quit while the quitting's good, cause there's always one that's bigger. There'll be one guy with a faster eye who's lightning on the trigger. Let me tell you, son, about a real fast gun that every outlaw feared. He made his name in this killing game. He's the one they call Graybeard had a drawing hand like no other man. It was faster than the eye. And there were always plenty of kids about 20 just couldn't wait to die. It was a fast gun, looking to make a name. Cooking was his virtue, and killing was a game. So the kid said, tell me, where is this man who never feared a gun? Graybeard raised his head and said, you're looking at him, son. So the kid tried staring Graybeard down with eyes like ace up dice. And Graybeard's frown turned upside down to a smile as cold as ice. So the devil kid reached for his gun with a draw as fast as light. But he lost the game to a shot that came from somewhere out of sight. And as the kid went down and he hit the ground, thought he had lost his mind, he heard Graybeard snicker. I was even quicker before I went stone blind. Dit is het Nashville Spotlight Album. thing to Life for me ain't been so easy But I've got some left didn't want to wake up in the morning My family and friends were all down on me I tried to tell them where I was going But they never saw the man I saw second there de eerste twee nummers van ons Spotlight-album. Het album Share Your Love uit 1981 van Kenny Rogers. En in het tweede uur hoor je uiteraard nog twee nummers van dat album voorbij komen. Is het nu tijd geworden voor Americana? Dit is Chris Jacobs en Buffalo Girl. Buffalo it won't end ten times I'm about the same Down in Ohio Tomorrow just another loose seed to sow. Sun come up, go down, honey Get another chance around Fill the sky up with our blue And hope it never come down and they say Colorado is just like I was holding on Find somewhere she can paint her dreams upon in Barcelona where you gonna fall in love. They still dance every Saturday till dawn. Playing guitar while the tango and twirl. Oh, break your heart on the edge of the world. Buffalo girl. way tonight. Got your compass and your core, baby. You know what for, baby. Find your new know and be just like a butterfly. Oh, just like a butterfly. Oh, be on the way tonight. We gaan wat volk uit Schotland voor jullie draaien. David Hershaw en Sandy Forbes met Looks Like It Rain. Maar dan moet je even op wachten, want ik ga eerst eens even kijken... wat er uit onze Nashville fruitautomaat gekomen. De Nashville fruitautomaat. Jaren 50. Vrouw. Engelstalig. Dit is de plaat uit de Nashville Fruitautomaat. Oh, wat leuk. Kitty Wells en I'm Tired of Pretending.